Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De meerderheid Tweede Kamer vindt dat staatssecretaris Teven meer moet doen om gokverslaving te voorkomen. Teven wil de gokmarkt liberaliseren. PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie waren daar al kritisch over. Maar nu vindt ook regeringspartij CDA dat er meer waarborgen moeten komen om gokverslaving tegen te gaan. Als de staatssecretaris niet met betere plannen komt, dreigen de partijen de liberalisering te dwarsbomen. Gisteravond trok de eerste herfststorm over het noorden van het land. Volgens Weer Online werd in de kop van Noord-Holland en op de Wadden gisteravond laat een windsnelheid gemeten boven windkracht 9. Weer Online noemt het uitzonderlijk dat het zo vroeg in het seizoen stormt. Uit veel plaatsen kwamen rond middernacht meldingen van wateroverlast en omgewaaide bomen. Vooral uit Noord-Holland, Friesland en Groningen. Minister De Jager van Financiën heeft in Berlijn gesproken met onder andere zijn Duitse en Finse collega's. Het gesprek zou gaan over het onderpand dat Finland eist voordat het akkoord gaat met nieuwe noodleningen voor Griekenland. Maar het ging vooral over de zorgen die de eurolanden hebben, over de bezuinigingen waaraan Griekenland moet voldoen, zei De Jager. Over onderpanden zijn nog geen afspraken gemaakt. De Nationale Overgangsraad in Libië vermoedt dat kolonel Gaddafi naar Tjaad of Niger probeert te vluchten. De verdreven Libische leider zou de stad Beni Walid zijn ontvlucht en nu bij de zuidelijke stad Kouat zijn. Verschillende mensen zouden kolonnen auto's richting het zuiden hebben zien rijden. Gaddafi's woordvoerder zegt dat Gaddafi in Libië is en dat het goed met hem gaat. Nederland is door de 2-0 overwinning op Finland geplaatst voor het EK voetbal in Polen en Oekraïne. Zelfs als Oranje niet eerste wordt in de pool, dan gaat het als beste nummer 2 van alle pools automatisch naar het EK. Ook Spanje, Italië en Duitsland zijn geplaatst voor dat EK. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien. Er staat een matige zuidwestenwind en langs de kust is de wind krachtig tot hard. Later vandaag blijft het bewolkt met buien, maar tijdelijk breekt even de zon door en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Don't wait until tomorrow. go blind. Listen to your heart. Don't fear the reaction. Keep on walking, don't look back, and finally you'll find that track. Slowly you will move into the right direction Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Cause you saved my life once Cause you saved my life once I know you 9 FM.